Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het winkt uit veiligheidsoverwegingen de hulpverlening in de regio Rakhine in Myanmar. In de regio woedt een strijd met de islamitische Rohingya. Er vallen honderden doden en tienduizenden Rohingya zijn op de vlucht geslagen. Het leger van Myanmar beschuldigt het Wereldvoedselprogramma ervan dat het op de hand is van de Rohingya. Medewerkers lopen daardoor steeds meer gevaar. De politie in Cambodja heeft oppositieleider Kem Sokha gearresteerd op verdenking van verraad. De regering zegt te kunnen bewijzen dat Kem Sokha samenzweert met buitenlanders om Cambodja te beschadigen. In Cambodja is premier Hun Sen al 30 jaar aan de macht. In aanloop naar verkiezingen is de afgelopen maanden onder meer de persvrijheid aan banden gelegd. De Venezolaanse mensenrechtenactiviste Lilian Tintori zegt dat ze van de autoriteiten het land niet uit mag. Tintori zou in Europa een ontmoeting hebben met onder andere de Spaanse premier Rajoy, maar ze mocht het vliegtuig niet in. De ambassadeurs van Duitsland, Italië en Spanje waren erbij toen ze werd geweigerd. Tintori is de vrouw van de Venezolaanse oppositieleider Lopez. Die kreeg 14 jaar omdat hij zou hebben aangezet tot rellen. De rockband Normaal uit de Achterhoek krijgt van de fans een standbeeld. Het beeld komt in Hummelo, de geboorteplaats van voorman Benny Jolink. Op Hemelvaartsdag volgend jaar wordt het onthuld. En in de kwalificatie voor het WK voetbal heeft Spanje van Italië gewonnen. Het werd in Madrid 3-0. De Spanjaarden staan in groep G nu drie punten voor op Italië. In groep I ging IJsland verrassend met 1-0 onderuit tegen Finland. En Kroatië-Kosovo werd gestaakt. Het regende te hard in Zagreb. Die wedstrijd wordt morgen uitgespeeld. Het weer, het wordt geleidelijk droog met kans op nevel en mist. Temperatuur vannacht rond 7 graden. Morgen vroeg lost de mist op. Vervolgens zijn er zonnige perioden en is het meest droog.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 i the sound of DJ Chiavistelli. Mr. Chiavistelli, DJ. You are listening to My House. It's my house, baby. Listen. with of house music. to the world. Mr. Cavistelli, take control on the music. And this is my house. My house radio show.